Jeroen van met het NOS Journaal. Eurogies over een Grexit. In plaats van te praten over het vertrek van de Grieken uit de euro... moet het gaan over de manier waarop we Griekenland terug op het goede spoor krijgen. Zij Dijsselbloem in Berlijn na gesprek met politici van de sociaaldemocratische SPD. Dijsselbloem was in Berlijn voor een toelichting op het Brusselse akkoord... over de Griekse schuldencrisis. Ik ben hier om uit te leggen waarom het een goede deal is... en waarom we die allemaal moeten ondersteunen, zei hij. Daarmee doelde hij op CDU-minister van Financiën Schäuble... die de afgelopen dagen ophef veroorzaakte... door na het bereiken van de deal te zeggen dat een Grexit misschien toch een goed idee is. Er is nieuw bewijs gevonden voor de zogenoemde Teven-deal. In het strafdossier over een ontsnappingspoging van drugscrimineel Kees H. bleek een afdruk te zitten van de vroegere boekhouding van het Openbaar Ministerie. Daaruit blijkt dat het OM ruim 4,5 miljoen euro heeft overgemaakt aan Kees H. Dat schrijft minister van de Steur van Justitie aan de Tweede Kamer. De omstreden deal leidde in maart tot het vertrek van staatssecretaris Teven en minister Opstelten van Justitie. Teven had de deal destijds als officier van Justitie gesloten. Bij een schietpartij op een Amerikaanse marinebasis in de staat Tennessee zijn zeker vijf mensen omgekomen. Vier slachtoffers zijn militairen, de vijfde dode is de vermoedelijke schutter. Drie mensen zijn gewond geraakt bij de schietpartij. Hoe ze eraan toe zijn is onduidelijk. De FBI gaat ervan uit dat de schutter alleen handelde. Politie weet nog niet wat het motief van de man was. Irak sluit voor onbepaalde tijd zijn grens met Jordanië. De regering wil daarmee IS-strijders dwarsbomen die vrachtwagenchauffeurs belasting laten betalen over elke lading die ze van Jordanië naar Irak brengen. Volgens het Jordaanse persbureau Petra krijgen mensen die de Iraks-Jordaanse grens willen oversteken het advies niet naar de grens te komen totdat die weer open is. Strijders van IS hebben grote delen van het noorden en westen van Irak in handen.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 Can this be real? Can this be true? Am I the person I was this morning? And are you the same you? It's all so strange. Okay. was right in front of me. And for the first time, I'm looking in your eyes. For the first time. for the first time Voor de first time eh, ben ik eh, weer terug eh, van vakantie. Nee, dat was vorige week al. Ben ik alweer geweest, luisteraars, jawel. Uh, tussen App en Vloed. We gaan weer genieten van mooie muziek. ik heb ehm, de Eagles maar eens voor u uitgezocht. Want er is weer een nieuw jongetje hier in Zandvoort. Loopt hier rond. De nieuwe kid in town. En die helpt ons genieten van mooie klanken, mooie ballads. En u kunt ook via Facebook verzoekjes aanvragen. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. you like you're something new. maar dat u het weet, er is een nieuw eh, mannetje die hier in Zandvoort rondloopt. New Kid in Town. Ja, eh, op Facebook, eh, Marius van Buringen, die merkt dat er echt op van... Ja, je was vanmiddag in de Tweede Kamer, ben je nog wat wijzer geworden? Ja, dat is wel leuk. het was geen plenaire vergadering. Dat, dat, betekent, luisteraars, dat het niet in de grote Tweede Kamerzaal plaatsvindt. Maar in een van de kleinere zalen, dit geval de Troelstrazaal op de eerste verdieping... Uh, trouwens, als je naar de plenaire zaal wil, dan uh, als toeschouwer, zeg maar, dan kom je ook op de eerste verdieping uh, boven aan die roltrap. Kom je de grote vergaderzaal binnen, maar dit keer dus de Troelstraatzaal. En dat was wel heel bijzonder. Ik was heel erg vroeg, dus ik, ik zat vooraan naast Dominique van der Heijden. oog in oog bijna met, met Dijsselbloem en, en Rutte. Dat was wel heel bijzonder om, om mee te maken. En ja, dat debat, ja, ik vond wel dat die meneer Dijsselbloem dat hij wel erg slim is hoor. Dat hij wel erg eh, verstand van zaken heeft als het gaat om economie. En om, eh, wereldproblemen. om Want hij, eh, hij liet zich niet onder de tafel kletsen door alle partijen aanwezig in de Tweede Kamer. die allemaal hun gram wilden halen betreffende het Griekse vraagstuk. Ik zou bijna willen zeggen, Dijsselbloem, I need you. Als het om geld gaat. wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me. Left to me. America met I Need You. Luister daar nou Tussen App en Vloed. Dit zijn de Beatles. heel mooi Close Harmony nummer gezongen door de heren Beatles. Ik heb alweer een verzoekje, luisteraars, eh, uit eh, Verredenia, Spanje. Lidwien en Marius, en die willen een nummer van Frank Duval. Maar nou niet iets Angel of Mine, maar een heel ander liedje. Wat ik ook nog niet ken. Nou, u misschien ook niet. En eh, we gaan ervan genieten. It seems to be a dream. Het zou zomaar eens een droom kunnen zijn. a dream Frank Duval, we kennen hem van Angel of Mine. Dat vindt hij ook prachtig. Maar dit was eh, It Seems to Be a Dream. Dank aan Marius en natuurlijk ook eh, Lidwien eh, voor hun bijdrage aan het programma al zo vroeg in de uitzending. Daar word ik nog steeds muzikaal opgevoed, luisteraars. Het is toch niet te geloven. Ongelooflijk. We gaan gauw door, want eh, we hebben nog veel meer mooie muziek natuurlijk. En uh, wat dacht u van onze eigen René uh, Vroger? Zult u zeggen van ja, René Vroger, ja. Die heeft het, het, nummer van Roy Orbison, Orbison. Roy Orbison, zo moet ik het zeggen. Zo mooi gezongen en dat gaat ook wel over dromen. In Dreams. Can you call it tiptoes to my room every night. And just as sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is alright. I close my eyes. to buy dat kon hij wel mooi zingen hoor. Een beetje de Tom Jones eh, sound in zijn stem. René Froger in Dreams. En het was ooit een eh, eh, muziekje wat gebruikt werd voor een, een hele bekende bierreclame in Nederland. Ik heb er weken, nee ik heb er maanden op moeten wachten. Dat Kobe Grant eindelijk besloot het liedje van The Green Green Grass of Home.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 And as I sailed away, I could not forget the Paso Ja, voor mensen die nog niet de, eh, het stemgeluid hebben herkend... dit was werkelijk Ringo Star. Ik draai hem speciaal voor Marius van Buuren en uh, eh, Lidwien Alders in het verre Spanje... Eh, die eh, kennelijk een fan zijn van, eh, van de Paso Die zullen ze wel elke dag dansen daar natuurlijk. Want het is ook een beetje om in beweging te blijven. Dat moet je natuurlijk ook wel een beetje doen. Want anders dan, uh, ja, dan, dan roes je vast. Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Why does the sun go on Een nummer van de Carpenters, The End of the World. Ik for hem voor Why does the sea rush to shore? Don't Zod Memories from 1963. Zo lang geleden alweer. Verdorie, verdorie, verdorie. Barry Wit, Barry de Wit. Die zingt ook zo mooi, die man, hè. Zo'n lekkere donkerbruine stem. For lage stem heb je. Only a fool, baby, takes... Just the way you are, u kent dat van Billy Joel. But, uh, eh, dit is ook een hele mooie uitvoering. Just because it's here today, And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. never could have come this far. No love. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just Hey there, you always have my unspoken passion.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 What will it take till you believe in me the way I, I, I believe in you? Yeah, I, I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord. I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you are. don't want to work that hard. No love, I just want some someone to talk to. I want you just the way. Ja, het is gewoon zaak dat je niet verandert. Daar komt het eigenlijk eh, in het, eh, in het kort op neer, luisteraars. Ga lekker onderuit zitten en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. I remember you. You're the one who geef ik u gewoon een traveling lightje mee. nothing to hold. I'm carrying only a pocket full of dreams, a heart full of love. They weigh nothing. Else. Eh, speciaal voor Sander Daudet. Want die is nou eenmaal fan van Cliff Richard. Dan Vogelberg, die komt ook nog even eh, langs met zijn hit Longer Than.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 Of liedje. een suite eigenlijk. Ik neem u mee naar de suite. Naar de droomsuite. En dat doe ik met een nummer van Brad van David Gates eigenlijk. En het heet The Clouds Suite. Dan moet ik hem wel even vinden eerst. Uh, luisteraars, want ja, Spotify moet helpen. En dat doet Spotify af en toe, eh, doet, doet hij dat gewoon niet. Nou, eerst maar een ander liedje dan. kom ik zo even terug op, eh, op de Cloud Suite. Iets, iets van de chorus.